Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Hij heeft een abdicatiewet ondertekend en daarmee deed hij afstand van de troon. En door die ondertekening staat niet de inhuldiging van prins Felipe morgen meer in de weg. In het parlement wordt hij dan uitgeroepen tot nieuwe koning van Spanje. Juan Carlos zat 39 jaar op de Spaanse troon. Hij was erg populair. De laatste jaren verloren veel Spanjaarden hun vertrouwen in hem door verschillende schandalen. Vorige maand maakte hij zijn aftreden bekend. In Duitsland is het racistisch geweld door rechtsextremisten het afgelopen jaar toegenomen, blijkt uit een rapport van een Duitse veiligheidsdienst. Er waren vorig jaar minder linksextremisten die geweld plegen, maar opgevallend genoeg nam het geweld door links wel toe. De namen van mensen die hebben gesolliciteerd op de functie van nationale ombudsman zijn uitgelekt. Een anonieme bron heeft de NOS een lijst gegeven. De namen die erop staan zijn inmiddels bevestigd. Dat zijn Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis en Adriane van Dooyeweert van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zeker één van hen heeft de laatste ronde van de procedure bereikt. Op het lijstje staat ook een oud-minister. Die ontkent te hebben gesolliciteerd, maar zegt wel te zijn gepolst. Rond de vacature van nationale ombudsman is veel gedoe. De Tweede Kamer had AWB-topman Guido van Woerkom al benoemd... maar die trok zich gisteren terug... omdat er al te veel commotie rond zijn persoon was ontstaan. Het Amerikaanse patentenbureau heeft de naamregistratie van de Redskins ingetrokken. De naam van de American Football Club uit Washington zou getuigen van minachting voor indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Vijf indianen hadden een zaak aangespannen. De club die in 1933 werd opgericht moet nu zijn naam veranderen.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 一梦相伴。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 Wederom welkom, aandacht voor de act en het album van de maand. Sterren van Toen, een coverversie van het overbekende If I Needed You. Maar eerst gaan we luisteren naar een drietal songs van het album All My Friends, Celebrating the Songs of Greg Elman. Martina McBride opende met All My Friends. Vince Gill is van de partij met Multicolored Lady, waarna John Hyatt afrondt met One Way Out.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 En Liars is een kruising van pop en country. De vreugde spat er vanaf en het is dan ook jammer dat Welen en Ilse hun samenwerking nu al beëindigen. Althans, die indruk krijg ik. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand.

Crossroads. In eerste instantie dacht ik zou deze singer-songwriter uit Nederland of België komen. Mis, want Robbie komt uit Nashville en schrijft het merendeel van zijn songs zelf. If I Needed You is een van de weinige uitzonderingen. Die song is namelijk geschreven door niemand minder dan Townes van Zandt. Met wie Robbie Hecht de song zingt heb ik nog niet kunnen achterhalen. to fight. If I needed you, would you? Billy Joe Shaver brak als songwriter door in 1971 toen Outlaw Music grootheid Waylon Jennings een LP opnam met alleen liedjes van hem, Honky Tonk Heroes. Shavers eigen debuut, Old Five and Dimers Like Me, is eveneens een klassieker in het outlaw genre. Shavers Jewels is een schitterende compilatie van 17 nummers met onder andere de klassiekers I've Been to Georgia on a Fast Train en Tramp on Your Street. Ik heb vandaag gekozen voor Cowboy Who Started the Fight. takes on the lady you're walking was tanned to a dark berry brown. Her body was made like a song to be played to the tune of a million a pound. She was a wonder of a woman, I reckon she's who screwed her head on right. The toast of the world was the long legged girl and the cowboy who started the fight. Well, he just pulled into town to beat up old Green, 1953 Chevrolet pickup truck. Whiskey bumps all over it, and right front fender falling off. He coasted into an old parking zone. Got out, took his keys, I chunked them down the gutter, turned around, just walked off. He allowed how his time had been wasted on drinking and running around. He spent half his life searching in barrooms at night for the sweetheart he never found. And it is plain from the moment their eyes met, they'd wind up in each other's arms. The lady's young life was laid open that night, and the cowboy drank deep of her charms, singing, Hey, hi, hee depths of the sea to the mountains, so hollerin' high. He'd found the best one under God's given sun, yeah. The cowboy, he got lucky that night. While the angel beside him lay sleeping, he silently thanked God above for being the kind hearted father and blessing his life with her love. For one night of love with that woman was more than he knew he deserved. So he found all he had left worth giving, and he gave all he had left to her. He slid back inside his old Wranglers, filled up his boots with his feet. While the subway's beneath New York City green through the veins of the stream. Yeah, the lady gave up without question. The trophy she'd saved all her life. Then she curled up beside his old weather-worn hide when the cowboy had just laid down and died. Hey, hidey, he went a whoop through the street as his soul slowly winged out of sight. The lady lived on for the child to be born, and the cowboy found heaven that night.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 California Years, de zevende cd van de Amerikaanse singer-songwriter Jill Sobule en haar eerste in vier jaar, is een beetje een apart geval. In 2004 ging de toenmalige platenmaatschappij van Sobule failliet en na eerdere tegenvallers met majors, ze werd tweemaal gedumpt, was haar niet bepaald scheutig op om op zoek te gaan naar een nieuw label. Intussen liep ze wel al een tijdje rond met nieuw materiaal dat ze graag wereldkundig wilde maken. Daarom vroeg ze in 2007 aan haar fans of die in haar nieuwe album wilden investeren. Een verzoek dat bereidwillig werd gehonoreerd. Haar teksten zijn ene keer grimmig en dan weer geestig. Witty noemen ze dat in de States. Maar in elke song hoor je dat Jill Sobule mededogen voelt voor de mensen rondom haar. Een van de songs is Where is Bobby Gentry? Wat mij betreft mogen de vele milde schenkers die dit charmante album mogelijk hebben gemaakt best tevreden zijn met hun investering. One, two, one, two, three, four.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 Loretta Lynn is wat behoudender als het Don't Come Home Drinking With Lovin' On Your Mind vertolkt. Ook Tracy Bird houdt van tequila in 10 Rounds with José Cuervo. If you really want to know, she comes here a lot. She just loves to hear the music and dance. K-13 is her favorite song. If you play it, you might have a chance. Tonight she's only sipping white wine. She's friendly and fun loving most of the time. But don't ask her on a straight to keep the night. She'll start thinking about him, and she's ready to fight. Blames her broken heart on possibly and some quarters and change. Maybe you can turn her love life around. Then she won't need the salt or the lime anymore to shoot that old memory down. Just remember her heart's on the mend. If you ever come back to see her again, don't ask her on a string to her night. She'll start thinking about him, then she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside. On a straight to King. Crossroads. Well, you thought I'd be waiting up when you came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half tied. But liquor and love, they just don't mix. Leave the bottle kissing on me, it happens every time. de Haan. en NQ Arbuckle staat voor Neville Quinlane, de voorman van de band. Hij heeft een stem om van te houden, korrelig, doorleefd naar rauw. En als de Bos stiekem een broertje ergens in Canada zou hebben, dan zou het tv-programma spoorloos eerst bij hem aankloppen. Dit zijn redders in nood van die goudeerlijke jongens waar je op kunt bouwen als countryliefhebbers. Zelfs al zou er een wereldwijd verbod komen op blokjeshemden, dan weet je dat je altijd nog bij NQ Arbuckle kunt aankloppen. Luister maar naar Red Wine en je weet wat ik bedoel. I'll call you on the grapevine And if the world hasn't ended, the doors are at nine There are dark lights and bright lights And the stars fall like snow in a St. John's bar, drinking pints with Ron Hunt. And the ice melts so slowly in my heart, she walks in it's getting harder to ignore.